Op een aandeelhoudersvergadering in Zeewolde, waar Spijker is gevestigd, was er massale steun voor de deal... Volgens de Vereniging van Effectenbezitters overweegt topman Victor Muller Spijker van de effectenbeurs in Amsterdam te halen als het niet lukt de activiteiten van Spijker winstgevend te maken. Muller zou voelen voor een dubbele beursnotering voor Saab Spijker in Londen en in Stockholm. Bij een fabriek van DSM in Waalwijk zijn tegen het eind van de ochtend chemische stoffen ontsnapt. Er ontstond een stoomwolk, zoals DSM het noemt. zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Het stinkt wel rond de fabriek, waar bindmiddelen voor verf en lak worden gemaakt. Het kabinet praat opnieuw over Afghanistan. Vicepremier Bos zei gisteren dat hij met minister Verhagen wil praten over de gang van zaken rond een brief... waarin de NAVO Nederland vraagt langer in Oeruzgan te blijven. Volgens Bos heeft de Partij van de Arbeid vorige week intern al laten weten dat het verzoek in de brief niet bespreekbaar was. Hij begrijpt niet hoe het kan dat er dan toch nog zo'n brief binnenkomt. Normaal gesproken komt zo'n verzoek er pas als duidelijk is dat het ook wordt ingewilligd. De Amerikaanse oud-president Clinton is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij werd gisteren opgenomen omdat hij klaagde over pijn op de borst. Hij werd geopereerd en kreeg stents in twee aderen. Stents zijn buisjes die de ader openhouden. Hij herstelt goed en volgens een cardioloog kan Clinton maandag weer aan het werk. Clinton is speciaal gezant voor de VN voor hulpverlening aan Haiti... in verband met de aardbeving in het land. Het weer bewolkt, maar ook hier en daar zon. In Zuid-Limburg een kleine kans op lichte sneeuw. Temperatuur ligt tussen min 2 graden in het oosten en plus 2 graden in het westen. Morgen is het overwegend bewolkt. Het wordt dan ongeveer 1 à 2 graden.